In het tv-programma Opsporing Verzocht was een compositietekening te zien... van een man die bijna twee weken geleden een doos met gebak liet afleveren... bij John de Mol thuis. Bij het gebak zat een dreigbrief. De mol en zijn zus worden sinds een jaar bedreigd via aan huis bezorgde brieven. De eis is steeds een groot geldbedrag. Als de mol niet betaalt, zou zijn zus Linda, haar kinderen of andere naasten iets worden aangedaan. In Hongkong zijn de festiviteiten voor de Chinese Nationale Feestdag van start gegaan, ondanks de massale protesten op straat. De omstreden bestuurder van de stad, Leung, woonde de openingsplechtigheden bij. Van achter de politiebarricade riepen duizenden betogers dat hij moet aftreden. Het feest wordt gevierd ter ere van de stichting van het communistische China in 1949. Veel mensen hebben een paar dagen vrij. Vanwege de oplopende spanning is een grote vuurwerkshow in Hongkong geschrapt. Slachtoffers van ernstige ongelukken moeten in een vroeg stadium worden onderzocht op psychische klachten. Daarvoor pleiten traumaspecialisten van drie academische ziekenhuizen, meldt de Volkskrant. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 6 slachtoffers van een ernstig ongeluk binnen een jaar een posttraumatische stressstoornis, PTSS, ontwikkelt. Ze hebben bijvoorbeeld last van slaapstoornissen of zijn extra prikkelbaar. Volgens de traumaspecialisten komt dat doordat ziekenhuizen meestal letten op de lichamelijke gevolgen van ongelukken en minder op psychisch letsel. Beter screenen op psychische klachten levert volgens hen een besparing van miljoenen euro's aan zorgkosten op.